Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. President Sarkozy zijn het eens geworden over een voorstel voor het oplossen van de Griekse schuldencrisis. Dat heeft een woordvoerder van de Duitse regering gezegd. Wat het standpunt van Merkel en Sarkozy is, is niet bekendgemaakt. Zes uur lang hebben ze over Griekenland gepraat. Het hoofd van de Europese Centrale Bank, Trichet, was er ook een paar uur bij. De twee leiders waren het oneens over de rol van de banken. Duitsland vindt dat de banken moeten meebetalen aan een reddingsplan, Frankrijk niet... Het voorstel van Merkel en Sarkozy wordt nu voorgelegd aan de Europese president Van Rompuy en ligt vanmiddag op tafel in Brussel. Daar vergaderen de leiders van de 17 eurolanden over een nieuwe miljardenlening aan Griekenland. Minister De Jager vindt dat Italië meer kan doen om de overheidsfinanciën op orde te brengen. Premier Rutte zal daar de komende dag op de Eurotop in Brussel op aandringen, schrijft De Jager in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de minister zijn de problemen van Italië minder groot dan die van Griekenland, Portugal en Ierland. De regering van premier Berlusconi heeft vorige week een bezuinigingspakket van 48 miljard euro door het parlement geloodst. De snelheid waarmee dit gebeurde laat zien dat Italië de problemen serieus neemt, schrijft de jager. Maar volgens hem kan Italië meer bezuinigen. In een park in Californië zijn drie mensen bijna 100 meter naar beneden gevallen in een waterval. De drie maakten met vrienden een wandeling naar de Vernal waterval in het Yosemite Park. Een man en een vrouw stapten over een hek om een foto te maken op een rots in de rivier. De vrouw gleed uit en viel in het water. De man probeerde haar te redden en viel ook. Een derde man die probeerde te helpen viel ook in het water. Voor het oog van de rest van de groep dreven de drie naar de rand en vielen in de waterval naar beneden. Hun lichamen zijn nog niet gevonden. Het weer vannacht op de meeste plaatsen droog en 10 tot 14 graden. Overdag wisselend bewolkt en in de loop van de dag verspreid over het land buien met kans op onweer... In het noorden en noordwesten ook zon en dan 19 tot 22 graden.